uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In Den Bosch is opnieuw een explosie geweest bij een woning. De ontploffing gebeurde vlakbij het huis waar afgelopen woensdag ook al een explosief ontplofte. De politie vermoedde toen dat het ging om een vergisaanslag. Het explosief zou bedoeld zijn voor de woning van de vriendin van Klaas Otto... een oud kopstuk van motorclub No Surrender, dat even verderop ligt... Volgens Omroep Brabant was de explosie van vannacht nu wel bij die woning van de vriendin van Otto. Maar de politie wil daar nog niets over zeggen. hulpdiensten controleren de veiligheid van het huis. Er zijn geen gewonden. Rusland zegt dat het experts van het Internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties officieel heeft uitgenodigd om onderzoek te doen naar de aanval op een krijgsgevangenenkamp in Oost-Oekraïne. Volgens de Russen zouden bij de aanval 50 Oekraïense gevangenen zijn omgekomen en 73 gewond zijn geraakt. Rusland zegt dat Oekraïne het kamp heeft aangevallen. Oekraïne en de EU houden Rusland juist verantwoordelijk en spreken van een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse president Biden is opnieuw positief getest op het coronavirus. Hij was sinds woensdag juist weer uit isolatie. En de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten nog negatief. Maar volgens zijn lijfarts lijkt het erop dat Biden een terugval heeft... na behandeling met een antiviraal medicijn. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd. Toch blijft hij zeker nog vijf dagen extra in isolatie. In Italië is grote verontwaardiging ontstaan over de dood van een Nigeriaanse straatverkoper. Hij werd in de kustplaats Civetta Nova Marche mishandeld door een voorbijganger en overleed direct daarna. Nigeriaanse gemeenschap in de Italiaanse kustplaats heeft de afgelopen dag gedemonstreerd tegen het geweld. Het weer bewolkt en regenachtig en minimaal 15 graden. Overdag blijft het bewolkt en regent het op veel plekken. Smiddags wordt het droger bij 19 in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.